In het oosten wordt ook Kharkov beschoten en gebombardeerd. In de hoofdstad Kiev is het nu nog relatief rustig. Maar het Russische leger komt steeds dichterbij, zegt verslaggever Bruno Peekman. Wij zitten vlak in het centrum, dus gelukkig merken wij daar eigenlijk nog niks van. Eh, maar ze zouden op ongeveer 22 eh, kilometer ten noordwesten eh, van Kiev nu staan... omdat een aanval vanuit het westen wel verwacht wordt. ING doet geen zaken meer met Russische bedrijven vanwege de oorlog. Ook hoef je de komende tijd geen vergoeding te betalen aan de bank... als je geld wil overmaken naar mensen in Oekraïne. Er zijn tijdens carnaval meer mensen in Limburg op de spoedeisende hulp terechtgekomen door geweld dan eerdere jaren. Dat zeggen Limburgse ziekenhuizen tegen de regionale zender 1 Limburg. Artsen denken dat dat komt doordat mensen wat geprikkelder zijn... doordat ze lang binnen hebben gezeten en daardoor sneller agressief worden. De meeste mensen worden nog steeds opgenomen met alcoholvergiftiging. En je hebt het misschien niet door, maar we zitten midden in het lammerseizoen. In Burgerbrug in Noord-Holland bijvoorbeeld wordt het ene na het andere kleine schaap geboren. Er zijn dagen dat er 100 lammeren geboren worden. En dat gaat gewoon dag en nacht gaat dat door. En ik ben iemand die heel graag ook s'nachts doorwerkt. Om gewoon ja, al die lammeren toch te kunnen opvangen, goed weg te kunnen zetten. Het is, het is gewoon een hele bijzondere periode, dat zeker. Deze schaapsherder verwacht dat er komende tijd 1200 lammetjes worden geboren op haar boerderij. Het weer, het land is een beetje in twee gedeeld. In het noordoosten schijnt de zon.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 De vertraging is daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts.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 In Mariupol, in het zuiden van Oekraïne, wordt gevreesd voor honderden doden. De stad ligt de afgelopen twaalf uur voortdurend onder vuur, al dus de burgemeester. Tegen de BBC zei een woordvoerder dat een wijk aan de rivier... waar 130.000 mensen wonen, vrijwel totaal is verwoest. Vijf zenders van de Russische omroep RT en het Russische persbureau Sputnik... mogen niet langer uitzenden in de Europese Unie. Dat verbod is per direct ingegaan. Volgens de EU maken RT en Sputnik zich schuldig aan propaganda. En een vrouw van 26 uit Lelystad heeft drie jaar gevangenisstraf en tbs gekregen wegens dood door schuld. Haar baby van negen maanden stierf in 2020 aan de gevolgen van een overdosis van de drug GHB. Die is mogelijk via een speen bij het kind terechtgekomen. Het weer vanavond en vannacht droog. In het binnenland mogelijk lichte vorst.